Jaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Afghanistan zijn 4 miljoen kinderen ernstig ondervoed... zegt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Het land is al jaren afhankelijk van buitenlandse hulp... maar die droogde op toen de Taliban aan de macht kwamen. Vorig jaar besloot de VS ook geen geld meer te geven aan het Wereldvoedselprogramma... wat volgens de VN-organisatie een verwoestend besluit was. In totaal leidt 40 van de Afghaanse bevolking nu honger. NASA heeft hard uitgehaald naar Boeing voor de problemen met ruimtecapsule Starliner. De eerste bemande vlucht in 2024 naar het ISS had fataal kunnen eindigen, blijkt uit een kritisch rapport. De twee astronauten aan boord kampten met allerlei problemen, onder meer met de motor. Ze kwamen wel veilig aan in het ISS, maar konden niet na een week terug. Het duurde negen maanden voordat ze op een andere manier terug konden. NASA zegt dat er veel moet verbeteren voordat er weer mensen met een Starliner de ruimte in kunnen. Een vrouw uit Zutphen blijkt een hele serie werken van Rembrandt in handen te hebben. Ze zaten in een verzameling die ze had geërfd van haar opa. Toen ze ermee naar kenners ging, zagen die meteen dat het Rembrandts waren. Binnenkort zijn de etsen te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Dartar Gian van Veen heeft opnieuw de finale in de Premier League gehaald... maar heeft die net als twee weken geleden verloren. In Glasgow bleek Johnny Clayton uit Wales te sterk voor de Nederlander. Het was de derde speelavond in de Premier League. Twee weken geleden verloor debutant Van Veen de finale van Michael van Gerwen. Die was er nu niet bij door ziekte. Van Gerwen zakt daardoor van de eerste naar de tweede plaats. Clayton is de nieuwe koploper en Van Veen staat op drie. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima rond het vriespunt. In de ochtend kan er wat regen vallen.